het NOS-journaal. Bij een aanval van Israël op de Libanese hoofdstad Beirut... zijn volgens Libanon zeker acht doden gevallen. De aanval was bij een strand ten zuiden van de stad. Er is volgens nieuwszender Al Jazeera een voertuig onder vuur genomen... maar wie of wat het doelwit was, is niet duidelijk. De landen van de G7 gaan onderzoeken of ze oorlogsschepen kunnen inzetten... om olietankers veilig uit het Midden-Oosten te laten vertrekken. Die kunnen nu niet weg doordat de straat van Hormuz door Iran is afgesloten. Daardoor is de olieprijs snel gestegen. De oorlogsschepen moeten de tankers gaan begeleiden door de zeestraat. Maar 20% van de gemeenteraadsleden heeft een mbo- of vmbo-achtergrond. Reden voor de Stichting voor Democratie om speciaal voor deze doelgroep een cursus op te zetten. We weten uit onderzoek dat mbo'ers eigenlijk vaker de wijk ingaan. Dus echt met vertegenwoordiging bezig zijn. In de cursus leren mbo'ers meer over politiek en openbaar bestuur... zoals dossiers lezen en debatteren. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zit vast voor het bezit van kinderporno. De politie hield de 77-jarige man vorige maand al aan. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De politie onderzoekt momenteel beelden die bij hem zijn gevonden. Weer een spectaculaire avond in de Champions League. Manchester City kreeg op bezoek bij Real Madrid op zijn Het werd 3-0. Allemaal goals van aanvoerder Frederico Valverde. Zo horen we bij Ziggo Sport. Dit was de eerste. Goeie bal, Courtois. Valverde legt hem goed klaar. Daar komt Donnarumma. Die moest de 16 uit. Oh, daar komt de 1-0. Of niet? Valverde, raak! En de verrassing van het seizoen Bode Glimt won ook met 3-0 van Sporting Lissabon. Verder was titelhouder Paris Saint-Germain met 5-2 te sterk voor Chelsea. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. In het noordwesten kans op zware windstoten. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond vooral aan de kust kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A7 Den Hoeven richting Zaanstad...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 Said you might trick me once, won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No trick me twice. Don't let you trick me twice.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 Ik heb het met praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De landen van de G7 onderzoeken of ze oorlogsschepen kunnen inzetten... om olietankers veilig te laten vertrekken uit het Midden-Oosten. Die tankers kunnen nu niet weg, omdat de straat van Hormuz door Iran is afgesloten. Voor de kust van Irak zijn twee olietankers aangevallen en daarna in brand gevlogen. Volgens voorlopig onderzoek werden de tankers geraakt door boten uit Iran... die waren geladen met explosieven. In België wordt vandaag weer gedemonstreerd tegen het beleid van de Belgische regering. De vakbonden zijn het niet eens met hervormingsplannen, onder meer op het gebied van pensioenen. In Brussel is een grote manifestatie. Het weer, eerst nog wat zon, vanmiddag meer bewolking en dan gaat het hard waaien.